De VS wilde eigenlijk 500 miljard dollar aan Oekraïnse grondstoffen hebben, maar zou die ijs hebben laten vallen. Volgens president Trump komt president Zelensky vrijdag naar Washington om de overeenkomst te tekenen. Twee Nederlandse gevechtsvliegtuigen zijn vanmorgen ingezet bij een NAVO-actie om het Poolse luchtruim te beschermen. Dat bevestigde het ministerie van Defensie aan de Leeuwarden Courant. De Poolse luchtmacht en de NAVO kwamen in actie na een Russische aanval in Oekraïne met drones en raketten. Polen houdt de situatie in het buurland scherp in de gaten en zegt dat het Poolse luchtruim niet is geschonden. Bewoners van de Schiedamse wijk Sveeparken kunnen morgenavond bij elkaar komen... om te praten over het dodelijk steekincident van zondag. Een jongen van 13 kwam toen om het leven en een verdachte, ook 13, is aangehouden. Volgens de gemeente heeft de gebeurtenis een grote weerslag op de wijk. Paus Franciscus ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis... maar zijn gezondheidstoestand is wel stabiel, zegt het Vaticaan. De zware problemen met zijn ademhaling hebben zich niet meer voorgedaan. De paus eet normaal en hij is ook aan het werk. Hij overlegt met hoge functionarissen van het Vaticaan. De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben hun tweede groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. In Glasgow het Schotland met 1-2 verslagen. Oranje had veel de bal in de eerste helft, maar toch kwamen de Schotten op voorsprong.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 Mijn naam is Cheryl Duijf, ik ben er tot, 12 uur vannacht. En eh, ik ga wat eh, mooie muziek nog voor u draaien. Maar natuurlijk ook verzoekjes. Orno Hulshof, die vraagt om een nummer van uh, Treintje Oosterhuis. Nummer van Burt Bacharach en Hal Davis.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 Well, then close your eyes and try to feel the way we do today. And then, if you can remember, keep smiling, keep shining. No. future. That's what friends are for. the times when we're apart. Well, then close your eyes and know these words are coming from my heart. And, and if you can remember. de That's What Friends Are For. Speciaal voor jou, Treintje Oosterhuis. and true. que Amigos para sempre eh, zou het moeten zijn. Voor eeuwig, voor altijd. Maar eh, ja, uh, José, uh, Carreras en Sarah Brightman... die scheiden daar <laughs> gewoon halverwege het nummer mee uit. Dat is toch wat... Nou, als ik de tijd in een flesje kon verzamelen voor uw luisteraars... dan zou ik het doen, hoor. Dit is Jim Croce. If I could save time in a bottle...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 Ja, dank u. Ja, de koers met Runaway. Dit is een hele speciale, opgenomen in eh, Denemarken. Lederborg heet het plaatsje. Een, een openluchtconcert eh, van Procol Harum, Gary Brooker... toen hij nog in leven was. Met een 20-man koor erachter. Solidar. prachtig gezongen door natuurlijk niemand minder dan eh, Karen Carpenter. Solitaire was dat, luisteraars. Eh, ik heb een hele mooie nog klaarstaan voor u eh, van de groep Brad. Dan heb ik het over de zanger David Gates. En David Gates heeft een keer een hele suite maar liefst opgenomen. Het heet de Cloud Suite en die ga ik voor u draaien. Wordt eerst slecht weer, maar daarna komt het helemaal goed. Draai voor zo'n Sander, want die is er ook gek van. adrift so far below Ever-changing not. Gates. De groep heette Brad en het nummer heette The Clouds Suite. Oftewel, uh, het lied van de wolken. When Will I Be Loved waren de Every Brothers. We gaan naar de mooiste popsong ooit geschreven. Althans, als het aan Paul McCartney ligt.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 The Return of a Friendly Card. En dat, eh, of dat waren die Alan Parsons Project. Met eh, ja, onder andere zanger Colin Blundstone, luisteraars. Ik kijk op mijn klokje, ik heb nog zo'n zeven minuten gaan. Ah, ik moest even wat repertoire zoeken wat eh, een beetje binnen die tijd eh, gaat passen allemaal. Eh, even spieken hoor. Nou, we nemen nog maar een, een cd'tje ter hand, denk ik. en dat doen we met een CD met 100 maar liefst. Ja, u hoort het goed. 100 liefdesliedjes. Ik ga er gewoon een willekeurige van uitpikken. Ik hoop u dat u ervan eh, geniet. We kunnen nog eh, genieten. 7 minuten en 10 seconden op dit moment, luisteraars. Dan is het weer gebeurd met Tussen App en Vloed voor vanavond. Morgenochtend gaan we de week doorzagen.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 Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Ja, als je hoort dat Ik moet, uh, ik, moet gaan. Het werd tijd voor Dank allemaal voor het luisteren. En eh, ja, morgenochtend om 9 uur dan uh, eh, trappen we af met de Duitsdag de Week door. Met... eh mijn speciale gast Orne Hulshoff die mij gaat assisteren. We gaan ervan genieten, dus uh, morgenochtend een vrolijke ontbijtshow bij ZFM Zandvoort. Tot morgen. Für die stets offene Tür, in der ich jetzt stehe. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint.